Dik Hark met het NOS Journaal. In de Egyptische hoofdstad Kres tegen voormalig president Mubarak begonnen. De 83-jarige ex-president werd op een ziekenhuisbed de rechtszaal binnengereden. Vanochtend kwam Mubarak naar Cairo per helikopter vanuit het ziekenhuis in Sharm el-Sheikh... waar hij sinds april in lag omdat hij hartklachten zou hebben. Hij moet rechtstaan voor de dood van honderden betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind begin dit jaar. Ook wordt hij verdacht van corruptie. Hij kan de doodstraf krijgen. In de rechtszaal staat een speciale kooi voor de verdachte. Daarin zitten vandaag nog meer kopstukken van het voormalige regime van Mubarak, onder wie twee van zijn zoons en de alpinisten van Middellandse Zaken. De rechtszaak wordt gehouden in wat tot voor kort de Mubarak Politieacademie heette en zo'n 3000 agenten en militairen zijn ingeschakeld om de orde te bewaren. Buiten zijn er geregeld opstootjes tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak die elkaar met stenen bekogelen. Leger en politie proberen de partijen uit elkaar te houden. Voor de brand in een winkelcentrum in Halster in Noord-Brabant afgelopen nacht heeft de politie een jongen van 16 aangehouden. De jongen meldde zichzelf rond 4 uur op het politiebureau. Kort na middernacht kreeg de politie een melding van een brand bij een cafetaria. Bij aankomst bleken ook een kapperszaak en een supermarkt in brand te staan. De brandweer had enkele uren nodig om het vuur in het winkelcentrum in Halster onder controle te krijgen. Er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het aantal faillissementen in Nederland is gedaald. In de eerste helft van dit jaar gingen 3000 bedrijven en instellingen op de fles. 7% minder dan een jaar geleden, meldt het CBS. De daling betreft bijna alle sectoren. Alleen de horeca vormde een uitzondering. Daar lag het aantal faillissementen ruim 40% hoger. Vooral restaurants en cafés met minder dan 10 werknemers gingen ten onder. De sterkste afname van faillissementen was te zien in de transportsector. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Vanmiddag vooral in het midden en oosten. Stevige buien met kans op onweer en hagel. Het wordt voor de buien uit 24 graden aan de kust en een graad of 28 in het binnenland. Dit was het. En... Dit is van de ANWB.